het NOS-journaal. Het Wereldvoedselprogramma van de VN gaat de voedselhulp in West- en Centraal-Afrika opschorten. Dat is een gevolg van bezuinigingen bij de Amerikaanse hulporganisatie USAID. Volgens de VN-organisatie zullen miljoenen mensen in zeven landen worden getroffen... waaronder 300.000 kinderen in Nigeria die het risico lopen op ernstige ondervoeding. Begin dit jaar zette de Amerikaanse president Trump een groot deel van de financiering van USAID stop... Eerder deze maand werd bekend dat de hulporganisatie helemaal wordt ontmanteld. Het demissionaire kabinet gaat opnieuw in Brussel vragen om een uitzondering op de regels om mest uit te rijden. Minister Wiersma van Landbouw stuurt daarover een brief naar de Europese Commissie. Nederland had altijd een uitzondering op de Europese mestregels, maar raakt die volgend jaar kwijt. Dat betekent dat boeren de mest van koeien vaak niet meer kwijt kunnen op hun eigen land... en andere oplossingen moeten zoeken, wat vaak veel geld kost. Dat is ook een van de argumenten die Wiersma gebruikt om opnieuw uitzondering op de regels te krijgen. De Fiat en douane hebben in Limburg 300.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Die lagen in een verborgen ruimte van een loods in Landgraaf. Daar werden ook chemicaliën gevonden die vermoedelijk bestemd waren voor de productie van drugs. De diensten doen verder onderzoek naar waar de illegale sigaretten en chemicaliën vandaan komen en voor wie ze bedoeld waren. En tennisser Carlos Alcaraz heeft zich voor de derde keer op rij geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Spaanse winnaar van de vorige twee edities was in de halve finale te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz. De finale van Wimbledon is zondag. Alcaraz speelt dan tegen Novak Djokovic of Yannick Sinner. Die twee spelen vanavond tegen elkaar. Het weer vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Het weekend begint morgen met veel zon en 27 graden. Later eerst in het oosten kans op buien. Dan wat regen in de rest van het land bij zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor Knopenburgerveen.